4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Griekenland is tevreden over het akkoord dat in Brussel is bereikt over voortzetting van financiële steun. Volgens minister Varoufakis hebben de Grieken ruimte gekregen om hun positie te verbeteren. Het Griekse schuldenpakket is verlengd voor vier maanden. Griekenland belooft zich aan eerder gemaakte afspraken te houden. En Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem zegt dat dit een eerste stap is richting het herstel van vertrouwen. In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten heeft brand gewoed in een wolkenkrabber die de fakkel wordt genoemd. De brand is inmiddels geblust. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Duizenden bewoners zijn geëvacueerd. Het gebouw is 345 meter hoog en telt 80 verdiepingen, bevat meer dan 500 woningen en is een van de grootste woontorens in de wereld. Liberia heft de avondklok op nu de ebola-epidemie onder controle is. Vanaf zondag mogen mensen s'avonds en s'nachts weer op straat komen. Eerder deze week gingen al de scholen in het West-Afrikaanse land na een half jaar weer open. President Sirleaf is ook van plan de grenzen met de buurlanden te heropenen. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. De avondklok werd op 20 augustus ingesteld. Liberia was het centrum van de ebola-epidemie in West-Afrika. In de regio zijn meer dan 9000 mensen aan de ziekte gestorven. De Frans-Mauritaanse film Timbuktu is de grote winnaar bij de Césars, de Franse filmprijzen. De film was acht keer genomineerd en won uiteindelijk zeven beeldjes, waaronder die voor beste film en beste scenario. Beste acteur werd de Fransman Pierre Ninet voor zijn rol in de film over het leven van Yves Saint Laurent. Beste actrice werd de Franse Adèle Hanel voor haar rol in Les Combattants. De Amerikaanse Kirsten Stewart won beste vrouwelijke bijrol en de Amerikaanse acteur en regisseur Sean Penn kreeg een César voor zijn gehele oeuvre. Het weer, vannacht regen en 4 graden. Overdag eerst buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer.